van 1 uur. Kirsten Klippen. De politie heeft een man van 56 uit Berlicum opgepakt voor een steekpartij in het Friese dorp. Daarbij kwam een man van 43 om het leven en raakte een andere man gewond. De steekpartij was in een opvang voor dak- en thuislozen. De verdachte had ruzie met de anderen. De Eiffeltoren is rond middernacht uit voorzorg even ontruimd. Een man met een mes probeerde door de beveiligingscontrole te komen. Hij was vermoedelijk alleen en werd snel overmeesterd en gearresteerd door de Franse politie. Waarom hij een mes bij zich droeg is onduidelijk. Er is niemand gewond geraakt. Weer is een gezicht van de Amerikaanse tv-zender Fox News in opspraak gekomen door seksuele intimidatie. Commentator Eric Bolling is geschorst omdat hij een naaktfoto naar vrouwelijke collega's zou hebben gestuurd. Eerder stapte onder andere de hoogste baas van Fox News al op na een klacht van een oud-presentatrice. Een cachère van een Jumbo-supermarkt in Woerden heeft gisteravond vastgezeten aan de lopende band. Ze zat klem met haar vinger. Omdat het haar niet lukte om los te komen werd de brandweer gebeld.